Anouska, Anouska, mooi kind, Waarom blijf je toch steeds verder zo gejaagd, net als de wind? Anoushka, blijf bij me, laat paard en wagen staan. Anouska laat ons samen door leven gaan. Ze trekken door vreemde landen, met paard en wagen, door berg en door dal. De drang om te trekken houdt hen aan banden, niet weten wat de toekomst brengen zal. Anouska, je toch steeds verder zo gejaagd, net als de wind. Anouska, blijf bij me, laat paard en wagen staan. Anouska, laat ons samen door het leven gaan. ze spelen op hun gitaren en de violen klinken heel zacht. Dan danst Anouska bij lokkende snaren, dan danst zij tot midden in de nacht. Anouska, Anouska, mooi zigeunerkind, waarom trek je toch steeds verder zo gejaagd, net als de wind? Anouska, blijf bij me, Laat paard en wagen staan. Anoeska, laat ons samen door het leven gaan. Anoeska, Anoeska, mooi kind, waarom trek